Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aarde was vorig jaar anderhalve graad warmer dan voor de industriële revolutie. Blijkt uit berekeningen van het Europese instituut Copernicus. Het is een kritische grens, want in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken... dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot anderhalf of hooguit twee graden. Het warmterecord komt onder meer doordat er nooit eerder zoveel CO2 in de lucht zat... en door het weerfenomeen El Niño. Ook warmt de aarde op doordat er minder lage bewolking is die het zonlicht weerkaatst. Hoe dat komt wordt nog onderzocht. Aankomend president Trump krijgt vandaag gewoon het vonnis te horen in de zwijggeldzaak tegen hem. Zijn advocaten hadden geprobeerd de uitspraak uit te stellen om de machtsoverdracht niet te verstoren. Maar een meerderheid van het Hoge Rechtshof gaat daar niet in mee. Daarbij speelde mee dat al vaststaat dat Trump geen celstraf of boete zal krijgen. De Amsterdamse politie heeft nog eens twee verdachten aangehouden... voor de rellen in het stadsdeel Nieuw-West op 11 november. Het zijn Amsterdammers van 16 en 18 jaar. Ze worden verdacht van openbare geweldpleging. Er gold die avond een noodverordening... vanwege de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv enkele dagen eerder. In Oostenrijkse steden zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de radicaal-rechtse FPE. Die partij gaat proberen een regering te vormen met de conservatieve EVP. De gesprekken daarover beginnen vandaag. De organisatoren van het protest noemen regeringsdeelname van de FPE... een autoritaire aanval op de democratie en de mensenrechten. Het weer. De meeste winterse buien trekken naar het zuidoosten weg.